Martijn van Beek met het NOS-journaal. Syrië heeft toegegeven dat het een Turks gevechtsvliegtuig heeft neergeschoten. Volgens een woordvoerder van de strijdkrachten is dat gebeurd omdat het toestel boven Syrische territoriale wateren vloog. De Turkse regering had na een zitting van het Veiligheidskabinet ook al gezegd dat de Syriërs het toestel, een F-4, hadden neergehaald. Turkije zegt dat nog wordt gezocht naar de twee piloten... De Turkse premier Erdogan heeft laten weten dat Turkije zal reageren zodra alle details van het incident duidelijk zijn. Het Turkse gevechtsvliegtuig stortte gistermiddag in de Middellandse Zee, zo'n 10 kilometer voor de Syrische havenstad Latakia. De relatie tussen de vroegere bondgenoten is gespannen. De Turkse regering heeft veel kritiek op de manier waarop de Syrische regering de opstand tegen het bewind van president Assad neerslaat. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag roept de Eerste Kamer op de nieuwe wet te verwerpen die de nationale politie regelt. De Senaat debatteert komende week over de politiewet, waarin de huidige 25 regiokorps en het KLPD opgaan in één landelijk korps. Van Aartsen zei op Radio 1 dat hij op zichzelf al lang voorstander is van de nationale politie, maar dat het huidige voorstel op een aantal fronten toch wel heel wat feilen vertoont. Volgens hem is er de afgelopen jaren een heel goede samenwerking ontstaan tussen justitie en het openbaar bestuur. En Van Aartsen is bang dat de nieuwe wet hier afbreuk aan doet. De dronken man die zondag bij zijn aanhouding door een Rotterdamse agenten werd geschopt, was agressief en wilde de agenten met handboeien slaan. Dat blijkt volgens bronnen uit de verklaringen van getuigen en de betrokken agenten. Die agenten zouden hebben geprobeerd hem handboeien om te doen. Dat lukte slechts bij één hand omdat de man zich verzette. Het duurt nog zeker nog enkele dagen voordat het onderzoek klaar is, zegt het Openbaar Ministerie.